Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lukt nog niet om Oekraïne financieel te steunen vanuit de bevroren Russische tegoeden. Daaraan zitten nog veel haken en ogen, zeggen de Europese leiders. Daarom hebben ze besloten dat de EU zelf geld gaat lenen om Oekraïne snel te kunnen helpen. Sommige landen, waaronder Nederland, waren altijd tegen zo'n gezamenlijke EU-lening... maar hebben hun verzet nu opgegeven. TikTok heeft een oplossing gevonden om verder te kunnen in de VS. De Amerikaanse versie van de video-app komt grotendeels in handen van drie investeerders. Gebruikersgegevens worden voortaan opgeslagen in de VS en het algoritme wordt aangepast. TikTok ligt in de VS al een tijd onder vuur... uit angst voor privacy schendingen en politieke beïnvloeding uit China. In Bangladesh zijn rellen uitgebroken na de dood van een studentenleider. Die werd een week geleden door gemaskerde mannen beschoten... en bezweek gisteren aan zijn verwondingen. Betogers stichten brand op twee krantenredacties... en vernielden een partijkantoor van voormalig premier Hazina... die vorig jaar aftrad na studentenprotesten. Na de aanslag op een Joods feest in Sydney wil de Australische regering vuurwapens gaan opkopen. Een van de daders in Sydney had zes vuurwapens. Niemand heeft er zoveel nodig, zegt premier Albanese. In 1996 was er ook al een opkoopactie in Australië. Toen werden 600.000 vuurwapens ingeleverd, maar sindsdien zijn er weer veel meer bijgekomen. AZ heeft zich niet direct kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders speelden thuis 0-0 gelijk tegen Jagiellonia uit Polen... en gaan nu door naar de play-offs. Het weer. Eerst op veel plaatsen regen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droog.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 TikTok heeft een oplossing gevonden om verder te kunnen in de VS. De Amerikaanse versie van de video-app komt grotendeels in handen van drie investeerders. Gebruikersgegevens worden voortaan opgeslagen in de VS en het algoritme wordt aangepast. AZ heeft zich niet direct kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders speelden thuis 0-0 gelijk tegen Jagiellonia uit Polen en gaan nu door naar de play-offs. Het weer. Eerst op veel plaatsen regen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. Vanmiddag af en toe zon bij 10 tot 12 graden.